Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft maar dalen. Afgelopen week hadden 37.000 mensen een positieve test te pakken. Bijna de helft minder dan een week eerder, ziet het RIVM. We zien echt een hele duidelijke daling van het aantal nieuwe besmettingen. Het is logisch dat we dat nog niet zien in de ziekenhuisopnames, omdat dat altijd iets langer duurt. Eh, we zien dat de verspreiding bij de jongere leeftijdsgroepen waar het echt begonnen is eh, dat dat heel erg beperkt is gebleven eh, naar de oudere leeftijdsgroepen. En dat we daardoor ook geen enorme piek eh, zullen krijgen in het aantal ziekenhuisopnames. Ook het R-getal is gedaald. Dat getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door iemand met corona. Het R-getal is gedaald van 1,75 naar 0,8. Betekent dus dat 100 mensen met corona 80 anderen besmetten onderzoek naar de mishandeling op Mallorca, waarbij een man van 27 uit Waddingsveen omkwam, is vanaf nu in handen van justitie in Nederland. Justitie in Spanje heeft alle info die ze afgelopen weken hebben verzameld opgestuurd. Want zeggen ze daar, het slachtoffer en de verdachte komen allemaal uit Nederland. En het regent lieve berichtjes voor de mishandelde Frederiek en haar familie. Gisteren werd het meisje van 14 in een speeltuin in Amstelveen in elkaar geslagen... toen ze niet wilde zeggen of ze een jongen of meisje is. Haar vader vindt het heel heftig. In ieder geval één jongen eh, begint op een gegeven moment tegen Frederik eh, aan te praten. Ben je een jongen of een meisje? En Frederik zegt, dat, eh, dat maakt niet uit, ik ben wie ik ben. En dat zinde hem niet. En hij slaat er eh, ja, helemaal tot moes. Eh, gebroken tanden, gebroken neus, diverse kneuzingen in het gezicht, gescheurde lip. Het is, het is, het is de waanzin ten top. Volgens haar vader wilde Frederik haar geslacht uit principe niet vertellen. Frederik is ook niet iemand die zegt van ik ben transgender of wat dan ook. bij Frederik ligt het breder. Frederik vindt gewoon dat je moet zijn wie je wil zijn. Frederik Zij wilde principieel zijn eigenlijk. Ja, gewoon principieel. is gewoon haar mening. De politie zoekt nu vier of vijf jongens van tussen de 11 en 15 jaar voor de mishandeling. Frederike is weer thuis om te herstellen. Volgens haar vader gaat het goed naar omstandigheden met haar. Heb ik het weer nog. Vanavond en vannacht trekken nog buien over het land. Die kunnen pittig zijn met onweer en veel regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen opnieuw kans op regen, maar wel een stuk minder water dan vandaag. En het wordt ietsje frisser.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 Het onderzoek naar de dodelijke mishandeling van een 27-jarige Nederlander op Mallorca... wordt overgenomen door het Nederlandse Openbaar Ministerie. De man werd op 14 juli aangevallen door een groep Nederlandse jongeren. Het coronavirus verspreidt zich minder snel. Volgens het RIVM stond het R-getal op het laatste meetmoment op 0,8. Het aantal positieve testen is de afgelopen week dan ook flink gedaald. Het waren er ruim 37.000 tegen 70.000 een week eerder. Het weer vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg. Vannacht koelt het af naar een graad of 15.